Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amsterdamse universiteiten en hogeschool overleggen de komende dagen over mogelijke maatregelen tegen studentenvereniging Langs, met 1100 leden de ena grootste van de stad. Een herendispuut van die vereniging is in opspraak geraakt door een ontgroening... waarbij nieuwe leden punten konden verzamelen... onder meer door seks te hebben en iets te stelen. De Vrije Universiteit betreurt het dat zulke incidenten nog steeds plaatsvinden ondanks de gemaakte afspraken over omgangsvormen. Langs heeft het dispuut inmiddels geschorst, maar de Vrije Universiteit wil toch met de UvA en de Hogeschool van Amsterdam bespreken of er bijvoorbeeld financiële sancties moeten worden opgelegd. De Soedanese hoofdstad Khartoum is twee dagen achter elkaar getroffen door luchtaanvallen en artilleriebeschietingen. Gisteren vielen er volgens activisten zeker twintig burgerdoden. Vandaag zouden vijf burgers om het leven zijn gekomen. In Soedan woedt al bijna vijf maanden oorlog. Bij de strijd tussen het regeringsleger en de RSF-militie... zijn er schatting al meer dan 5000 doden gevallen. Volgens de Verenigde Naties heeft de helft van de 48 miljoen Soedanezen inmiddels behoefte aan humanitaire hulp. 6 miljoen mensen staan op de rand van hongersnood. Max Verstappen had er geen rekening mee gehouden dat hij dit seizoen 10 Grand Prix achter elkaar zou winnen. Dat zei hij na afloop van zijn overwinning in Italië, waarmee hij het record vestigde. Verstappen benadrukte dat hij trots is op het team van Red Bull Racing. De twee keer dat Verstappen dit seizoen niet won, ging de overwinning naar zijn ploegenoot Perez, dus ook naar Red Bull. Verstappen noemt dat heel bijzonder. Perez eindigde in Italië als tweede. De derde podiumplaats was voor Ferrari-rijder Sainz, die van pole position was vertrokken. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Wel kan er wat mist of nevel ontstaan. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen is het zonnig met wat sluierwolken. En het wordt dan 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat vierde voorknopend de Nieuwe Meer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A9 richting Diemen bij knopend Badhoevedorp. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1557. We gaan net zoals vorige week weer beginnen met Parallel Relax met het album Slow Low. En daarna komt James Michael Stevens, A Place Beyond. En daarna David Darling met Eight Strings Religion. Dan op track 5, Sherry Vincent. Ik had het het vorige uur al over met de Gratitude Project. En... Eh, nou, het is lang, lang geleden dat ik een album met eh, meer dan 25 of rond de 25 tracks heb binnengekregen. Maar Cherry, die ging ervoor. Dan gaan we terug in de tijd en dan zitten we rond 2020 eh, met eh, James Asher en zijn Shama's Almanac Drums. En dat is dan een, natuurlijk een lekker swingend nummertje. En Lia Skellen trekt 12, die eh, vertelt in haar laatste track op dit album, Invisible Lights, het een het ander over zichzelf. Dat was wel grappig. Eh, dat, eh, dit is eigenlijk de eerste keer in, nou eens even kijken, 25 jaar dat ik dit programma maak. Dat, dat ik een track opzet en dat ik denk van, hé, hey, dat is leuk een, eigenlijk één grote lange promo. Maar Lia doet het heel leuk, dus ik denk, nou, neem het gewoon mee in deze uitzending. We sluiten af met het album Escape eh, eh, van de Garvin Project. Nou, allemaal projecten. En trouwens wat me nog even opviel, dat is eh, veel tracks in deze aflevering 1557 met het woord Dream erin. Dit was Michael James Michael Stevens, Dream Away. Dan Sherry Finzer, Flying Dreams. Eens even kijken, we hadden we nog meer dromen. Ja, Serene Dreams van Stuart Jones. Dat is de eh, naam van een album. Um, eens even kijken, dan nog even terug naar uur 1. Ehm, dan zie ik ja, eh, Mark, Mark Grick, Dreams zo, van zijn album Peaceful Guitar. En dan heb ik ze redelijk gehad eh, volgens mij. Nou, er zal nog wel een dream, droompje ergens tussen zitten. Zoals de Gossamer Dream van Greg Maroney en Sherry Finzer. Ook in het vorige uur. Dus het, eh, het houdt niet over. Flying Dreams, ook nog van Sherry Finzer. Die die werd helemaal niet meer wakker. Goed, ik zou zeggen, ga daar lekker voor zitten. Ehm, en geniet van dit leuke, mooie uur van Peaceful Radio Show 1557. This is Brian Kelly, composer, pianist. You're listening to Peaceful Radio. This is Byron Metcalf, and you're listening to Peaceful Radio. felt nurtured and comforted by this musical journey, you may like to experience more of my work. I have been offering my light language songs and meditations to the world for over 20 years now, and there are 11 Sounds of Sirius albums to choose from. Each title carries its own particular gift, whether it be support for those birthing new life experiencing grief and loss, seeking inner child healing, or assistance for their animal companions. Other titles explore the power of the crystal kingdom, our affinity with angels, connection to the stars, and our heartfelt desire to manifest a new golden age. Although these albums have won music industry awards, the sole purpose of their creation has been the desire to uplift and heal. To help the listener restore harmony and balance to their life amidst the stress of our modern world. These musical meditations are designed to soothe the soul. My website, too, may offer you sanctuary. The information you'll find there is a reflection of my own personal journey over the past 20 years. There are many interesting articles on the healing power of music and other topics. There's also a blog archive. You can retrace my journeys to some of the planet's most sacred sites, explore interesting sounds of serious events, and take a look back at the recording of my recent albums. I love beautiful art and photography, so you'll find much heart opening imagery as well as photographic evidence of some extraordinary things that have happened on my personal adventures. If you have been deeply affected by what you've heard today and would like to share your experience with me, you can write to me at leah at soundsofsirius.com. And if you feel called to step into my world and listen to more of my music, you can do so at soundsofsirius.com and all the main digital platforms. I shall look forward to seeing you there. Till then, I wish you and yours much love and many blessings. times we are both happy and sad, full of love, but also anger. Yet, why do we feel these emotions? Reality is confusing. How do you identify? Realize that all of our descriptions are human made perceptions of existence. Gender, race, ethnicity, religion, all of these things are made from human observations. Be in the world, but not of it. When you hear something new, do you evaluate it with an open mind? The ego blocks expansive knowledge and the growth of true wisdom. When you embrace the infinite potential of the moment, you realize the wisdom of Rabindranath Tagore, who said, That I exist is a perpetual surprise.